Mijn lieve paard was weg, nogal dom van mij. Ik heb niet goed opgelet en leeg was de wei. Maar na een tocht vol avontuur stond zij bij het hekje. Na een lange bange nacht weer op haar eigen plek hoor je Hinneke, Je bent weer bij mij, ik sta te grinneke. Je staat weer in de wei. Mijn liefste snuitje, waar zat je nou zo lang? Je was op avontuur uit en dat maakte me zo bang. Snuitje, je staat weer in de wei. We gaan weer samen rijden, jij en ik en ik. en verdienen. breng haar naar de stal, het warme stro ligt klaar. Ik kop een dekentje en heel dicht bij elkaar. Maar voor we slapen gaan, wil ik je nog vertellen dat ik het echt nooit meer zonder mijn paard kan stellen. Ik hoor je hinniken, je bent weer terug bij mij. Ik kan weer grinniken, je staat weer in de wei. Mijn liefste snuitje, waar zat je nou zo lang? Je was op avontuur uit en dat maakte me zo bang. Snuitje, je staat weer in de wei. We gaan weer samen rijden, jij en ik en ik en jij. erheen. Door